Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De politie is verdachten. Die kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dat heeft minister Opstelten bevestigd na Kamervragen. Volgens hem is de software in een zeer beperkt aantal gevallen ingezet door het KLPD. Het OM heeft Opstelten ervan verzekerd dat de software volgens de regels wordt ingezet. Canada trekt zich als eerste land terug uit het verdrag van Kyoto... Volgens de Canadese regering heeft het verdrag geen zin... zolang grote vervuilers als China en de VS het niet ondertekenen. Het Kyoto-protocol vereist Canada eind volgend jaar de uitstoot met 6% heeft teruggebracht... ten opzichte van 1990. Maar dat gaat Canada bij lange na niet halen. In Syrië is het dodental van het geweld tegen betogers opgelopen tot 5000. De hoge commissaris voor de mensenrechten bij de VN heeft dat gezegd. Onder de doden zouden zeker 300 kinderen zijn... De commissaris herhaalde haar oproep aan het internationaal strafhof om het regime van president Assad te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. In een gevangenis in Griekenland hebben vier gevangenen urenlang 25 bezoekers gegijzeld. De vier hadden met behulp van een pistool en drie keukenmessen geprobeerd te ontsnappen. De bewakers konden nog net op tijd de poorten sluiten. Daarop trokken de vier zich terug in de bezoekersruimte namen daar 25 bezoekers en drie bewakers in gijzeling. Na vijf uur onderhandelen gaven ze zichzelf over. De Nederlandse honkballers zijn op het NOS Sportgala uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Ook hun coach Brian Farley viel in de prijzen. Hij werd trainer van het jaar. Beste sportman werd Turner Epke Zonderland, die dit jaar Europees kampioen werd.